8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een CO2-heffing voor de industrie maakt het mogelijk om de klimaatdoelen te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving... na doorrekening van plannen van GroenLinks en de PvdA. Die willen dat bedrijven een vast bedrag betalen... voor iedere ton CO2-uitstoot. Het doel van ruim 14 megaton minder uitstoot... wordt daarmee waarschijnlijk gehaald, zegt het Planbureau. Met de bonus malus uit het bestaande concept klimaatakkoord lukt dat niet. Nadeel van de CO2-heffing is dat bedrijven dan mogelijk naar het buitenland vertrekken. Het bestuur van Forum voor Democratie heeft Henk Otte gevraagd te stoppen als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Otte is medeoprichter van de partij en wordt volgende maand fractieleider in de Eerste Kamer. Afgelopen zaterdag uitte hij in NRC Handelsblad kritiek op partijleider Baudet. Gisteren werd al bekend dat Otte zijn functie als penningmeester neerlegt. Baudet zegt op Twitter dat Otte eervol vertrekt als fractiemedewerker. Hij wenst hem veel succes in de Eerste Kamer. Otte noemt de tweet van Baudet niet zo handig. Het hotel in Zaandijk, waar afgelopen nacht een explosie was... moet van de burgemeester vier weken dicht. Hij wil zo de veiligheid van de omgeving waarborgen. Vannacht legde een onbekende een explosief neer bij het hotel dat ontplofte. Niemand raakte gewond. De 31 gasten werden opgevangen in een brandweerkazerne. In januari werd bij het hotel in Zaandijk al een brandbom naar binnen gegooid. Kinderen onder de vijf jaar zouden hooguit een uur per dag naar een beeldscherm moeten kijken... en kinderen onder de één helemaal niet. Dat staat in een richtlijn die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgesteld. Volgens de WHO is de richtlijn nodig om kinderen genoeg te laten bewegen. Zo zouden baby's minstens een half uur per dag op hun buik moeten liggen... en oudere kinderen hebben zeker drie uur lichaamsbeweging per dag nodig. Het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige buien over het land... met kans op onweer en windstoten.